Marjan Koekoek met het NOS Journaal. Vijf NEC-supporters die zondag meededen aan rellen na de wedstrijd tegen Vitesse mogen zes jaar lang geen stadion in. De KNVB heeft zijn landelijk stadionverbod opgelegd. Bovendien mogen ze de komende twee jaar niet in de buurt van het NEC-stadion zijn als hun club daar speelt. De hooligans bestormden de supportersbussen van Vitesse en bekogelden politieagenten en hun paarden met stenen en stokken. Vijf agenten raakten gewond. Er mag voorlopig niet naar schaliegas worden geboord in Bokstol. De Brabantse gemeente had een tijdelijke ontheffing verleend voor proefboringen, maar volgens de rechter had de gemeente dat niet mogen doen. Schaliegas zit in diepe steenlagen. Om het te winnen moet er onder hoge druk water met zand en chemicaliën in die lagen worden gepompt. Buurtbewoners zijn bang voor vervuiling en aardschokken. En ook de Rabobank, die in Bokstol een computercentrum heeft, wilde dat de proefboringen niet zouden doorgaan. Bij het verlenen van een tijdelijke ontheffing moet vaststaan dat de boringen binnen vijf jaar worden beëindigd. Maar volgens de rechter is het goed mogelijk dat de boringen daarna doorgaan en is de ontheffing dus niet tijdelijk. De militair die zondag in Voorschoten zwaar gewond raakte door een zelfgemaakte bom moet een van zijn handen missen. Hij is geopereerd en buiten levensgevaar. Zondag werd in Voorschoten een zelfgemaakte bom ontdekt. Die was vastgemaakt aan een flitspaal. Toen de bom door de explosieve opruimingsdienst was weggehaald ging hij alsnog af. Een andere EOD'er raakte bij die explosie ook gewond. Hij is weer thuis. De politie heeft een speciaal rechercheteam opgericht om de maker van de bom te vinden. Steeds meer mensen kunnen hun hypotheeklasten niet betalen. Dat constateert het bureau kredietregistratie. Twee jaar geleden hadden 32.000 huiseigenaren een betalingsachterstand van meer dan twee maanden. Nu zijn dat er 40.000. De betalingsachterstanden ontstonden vooral na echtscheiding. Een tweede belangrijke oorzaak was ontslag. Dan nog het weer. In het grootste deel van het land regent het. De, middagtemperatuur ligt rond de 11 graden. Morgen wisselend bewolkt en in de kustgebieden kans op een bui.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 Dat is een aanrijding, de rechte reishok is dicht. Op de A10 de Ringwest richting Zaanstad voor de Afrit IJmuiden 2 kilometer. A12 Utrecht richting Arnhem bij Maarsbergen 3. Op de A16 Rotterdam richting Breda voor de Van Bride-Noordbrug 2 kilometer.